12 Jelle Visser met het NOS-journaal. In Delfzijl zijn twee mannen van 19 en 20 neergestoken. Een van hen is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het incident gebeurde rond twee uur vannacht. Er is nog niemand aangehouden. Een proef in het Drentse Wapserveen... waarbij de eikenprocessierups op natuurlijke wijze wordt bestreden... blijkt een succes, meldt het kenniscentrum Eikenprocessierups door natuurlijke vijanden van de rups... zoals bepaalde wespensoorten en vogelsoorten zoals koolmezen... actief te stimuleren op de proeflocatie... werden er 80% minder nesten aangetroffen. Drie jaar lang wordt er in Drenthe gekeken... hoe het aantal eikenprocessierupsen zich daar ontwikkelt. De brandharen van de rups kunnen ernstige klachten veroorzaken. De Israëlische premier Netanyahu heeft herhaald dat hij de nederzetting op de westelijke Jordaanover wil annexeren. Volgens Netanyahu gaan de nederzettingen deel uitmaken van de staat Israël. In aanloop naar de verkiezingen in april dreigde hij ook al met annexatie. Netanyahu doet zijn uitspraken kort voor de verkiezingen die later deze maand worden gehouden. Omdat het Netanyahu niet is gelukt een regering te vormen. Met de uitspraak van vandaag zou hij meer rechtse kiezers aan zich willen binden. Voorafgaand aan de Formule 1 en de Formule 3 race in België... wordt vanmiddag een minuut stilte gehouden... voor de overleden Formule 2-coureur Antoine Hubert. De Formule 2-race van vandaag is afgelast. De 22-jarige Franse coureur kwam gisteren om het leven... bij een crash op het circuit in Spa-Francorchamps. De Amerikaan Juan Manuel Correa, die ook bij het ongeluk betrokken was... ligt in stabiele toestand nog in het ziekenhuis. En dan het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt, met lokaal kans op een bui. Later breekt de zon door, maar het is vrij koel met 19 tot 21 graden. Morgen zon en stapelwolken en vooral in de ochtend kans op een bui. Met name in het noorden en in het westen.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 I don't know what to say. Oh, not another word, just la la la la la. It goes around the world, just la la la la la. It's all around the world, just la la la la la. It goes around the world, just la la la la la.